5 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. China heeft een militaire overleg met de VS volgende week afgelast. Aanleiding zijn de sancties die het land deze week oplegde aan het Chinese leger. Vrijdag werd bekend dat de VS een Chinees legeragentschap en de directeur straft... omdat het agentschap Russische straaljagers en raketten heeft gekocht. Amerikaanse bezittingen en tegoeden van het Chinese agentschap en de directeur zijn bevroren. Verder heeft China de Amerikaanse ambassadeur en Peking ontboden. Paul Simon heeft voor de allerlaatste keer opgetreden. De zanger nam afscheid met een concert in Queens, de wijk in New York waar hij opgroeide. In juli stond Simon al twee keer in de Amsterdamse Ziggo Dome met zijn afscheidstoer. Paul Simon is 76. Hij behaalde grote successen als het duo Simon Garfunkel en later ook solo. Zijn beroemdste album is Graceland dat hij opnam tijdens het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Topmedewerkers van de Britse premier May werken in het geheim aan een plan om vervroegde verkiezingen in november te houden. Dat schrijft de Sunday Times. De hoop is dat May door de verkiezingen meer politieke steun krijgt voor een nieuwe brexit-strategie. De onderhandelingen over het vertrek van de Britten uit de Europese Unie zitten in een impasse. EU-leiders die wezen deze week op een top in Salzburg de plannen van May af. En ook in eigen land krijgt de premier niet veel steun voor haar volgens velen te milde brexit-plannen. En bokser Anthony Joshua heeft zijn wereldtitel zwaargewicht met succes verdedigd. De Brit van 28 sloeg Alexander Povetkin in de zevende ronde knock-out. Het begin op Wembley in Londen was nog wel voor de Rus van 39... die Joshua in de eerste ronde al een bloedneus sloeg. En Joshua heeft tot nu toe al zijn boksduels gewonnen. Van de 22 gevechten won hij er 21 op knock-out. Het weer nog, te vallen nog wat buien. In de ochtend is het droog, weinig wind bij een graad of 13.